Vooral die superbesmettelijke Delta-variant, daar maakt hij zich zorgen om. Het zou best eens kunnen zijn dat hierdoor de besmettingsgraad weer iets gaat oplopen. En als die te zeer oploopt, dan zijn festivals helemaal niet zo veilig te organiseren. Dus ik, ik kan daar niet ja, een beetje relaxed over gaan zitten zijn... als dat eigenlijk betekent eh, dat het daardoor gewoon niet meer veilig mogelijk is om een festival te organiseren. En ook festivals zelf hebben nog veel vragen hoe ze hun evenementen veilig door kunnen laten gaan... en wat er van hun wordt verwacht. Een Amerikaanse brandweerman heeft gisteravond zijn eigen dochter onder het puin van de ingestorte flat in Miami gevonden. Het meisje van zeven is een van de slachtoffers die gisteren onder het puin vandaan werd gehaald. Het dodental is opgelopen naar 20. Reddingswerkers zetten vaart achter hun actie omdat er dinsdag een tropische storm aan land komt. Een opmerkelijke terugroepactie van pindakaas. Met de waarschuwing dat er mogelijk noten in zitten. Pinda's zijn namelijk geen noten, maar peulvruchten. In de pindakaas van Calvé, de AH en Jumbo kunnen dus noten zitten. En mensen met een allergie moeten die absoluut niet eten, maar terugbrengen naar de winkel. En 36.000 17 jarigen hebben al een afspraak staan voor hun eerste coronavaccinatie. Vanaf vandaag konden ook mensen uit 2004 een afspraak maken. Nog niet iedereen, nog niet iedereen heeft al gebeld. Deze jongeren weten het nog niet. Eh, ja, ik twijfel nog. Ik denk het op zich wel. Nee, want uh, eh, die Jansen, eh, Jansen is op. Ja, gewoon lekker laten inenten. Nee. Waarom niet? Ik heb er gewoon geen behoefte aan op het moment. Ja, ik twijfel wel een beetje, want ik, heb het niet ik denk dat ik niet per se nodig heb, omdat ik niet heel erg ziek zal worden. Volgens het kabinet kan het vaccineren van jongeren helpen een nieuwe coronagolf in het najaar te voorkomen.